dress itself in white. We got a glimpse of all the people going out tonight. Big guys and little guys and bad guys and cubs. I bet they can't get enough. Tonight I wanna be on Broadway and in cabaret. Tonight I must go out and celebrate St. Patrick's Day. song Deze gast is nog maar 21 hè. En al, een tijdje bezig en eh, ja, ook lekker, lekker bezig, dat vooral. Beckley McKenna, nieuwe single sinds vandaag uit, Beautiful Faces. Of ja, sinds gisteren al, anyway. Eh, ook nog Sex Pistols, dus God Save the Queen en eh, Blur daarvoor met Girls and Boys in ons Britse uurtje. Want ja, vanaf morgen dan een EU zonder de Britten. Hè, de brexit. Ehm, er komt eh, ja, ontzettend veel, eh, nou, er komt wel het een en ander binnen. Dank daarvoor. Ehm, Britse bands, Britse artiesten. Ik zie hier de eh, Wallop Boys. Nou, die heb ik afgelopen, ehm, afgelopen woensdag al gedraaid. The Who. The Who, ja, oké. Pink Floyd komt ook voorbij. Led Zeppelin. Radiohead zie ik voorbij komen. Nou, waar heb jij zin in? Engelse bands, Engelse artiesten. Dat, dat kader, dat hoekje. Daar zijn we een beetje naar op zoek. En als het dan een toepasselijk liedje is, dan is het natuurlijk helemaal leuk. En dat is in ieder geval in het vorige, volgende geval. Die dacht ik eh, zelf nog even aan. Ik dacht van, ja, dit is ook heel leuk. Die moeten echt absoluut wel even in eh, dit uur. Kirsty McCall, natuurlijk, natuurlijk, met zo'n titel. Dit is A New England. zo erbij. Kirsty McCall en uh, New England. Ik zat nog te, eh, te denken. Eh, ik had natuurlijk ook Anarchy in de UK kunnen draaien van Sex Pistols in plaats van God Save the Queen. Maar goed, die had ik ook al een aantal weken gedraaid. Dus is op zich niet erg. Wilde ik nog even kwijt. Maar goed, nou hebben we er in ieder geval aan gedacht. Kirsty McCall en New England, hoe toepasselijk. En Kirsty McCall die maakte ooit een, een kerstplaat, The Fairy Tale of New York, samen met deze gasten van The Pokes. Dit is een, een andere van ze. Dirty Old Town, ook uit Engeland. I'm met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town. cats are prowling on their bees. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town dirty old town. Dirty old town. Dirty old town. Lokale omroep Goorlen. gewoon even door. De Beatles. Chris, die kan je mee. Dankjewel Chris voor het doorgeven. Say hello, wave goodbye, hello goodbye van de Beatles. Ja. Mijn eh, groep 8 musical die heette zo. die heette Hello Goodbye. Was eh, gebaseerd op een eh, tv-programma eens even kijken. Ja, we zitten er echt uh, middenin hè, in ons eh, Britse uurtje. We zijn gewoon al over de helft. Het gaat zo snel. Ik, ach man, en dan komen zoveel leuke dingen binnen. Ik zie hier eh, Supergrass, Echo and the Bunnymen zie ik ook nog. Royal Blood, The Cure, David Bowie. Ja, natuurlijk allemaal, van, uit, allemaal uit de UK. Ehm, maar ik dacht, ik ga even mooi voorbeduren op die Beatles. Want ehm, ja, die Arctic Monkeys, hè. Ja, die deden zich in het begin nou toch wel een beetje voor, hè. Als als Paul McCartney en, eh, of in ieder geval, hè, Alex Turner en Miles Kane. Hè? Miles Kane zit niet in de Arctic Monkeys, maar Alex Turner van Arctic Monkeys en Miles Kane van Miles Kane. Die deden zich een beetje voor eh, eh, op, als Paul McCartney en John Lennon hè, in het begin. Een beetje dezelfde kapsels en zo. Ook dat, dat Britse. hè. Nou goed. Ehm, ik dacht Arctic Monkeys. Snap out of it. Ja, ja, ja, ja. Snap out of it. Toepasselijk. Nou, gooi we die erachteraan. nothing, I'll be here. blind. Mm, driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double decker bus crashes into us. the both of us to die by your side. the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere. I don't care. chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Queen is Dead. Daar kwam het vanaf. Britser kan bijna niet. De Smiths. Werd officieel nooit een hit in Nederland. Wel een, eh, nou toch, voorzichtige classic. There is a light that never goes out. En eh, daarvoor ja, ook zeker toepasselijk. Hè, want ze sluipen er tussenuit. Snap out of it, The Arctic Monkeys. De beste Britse muziek ooit gemaakt. Alhoewel, een hele kleine greep dan. Want Man, dat is niet normaal. Wat, daar, wat zouden we moeten zonder Britse popmuziek? Ehm, even kijken, Rolling Stones komen natuurlijk ook nog binnen. Muse, PJ Harvey met Let England Shake. Ja, ja, ja, vind ik ook leuk. Maar ja, je kunt niet alles draaien, hè? Kun niet alles draaien. Placebo, oh ja, komen trouwens naar uh, Rock Werchter. Placebo, Without You I'm Nothing komt hier binnen. Ehm, eh, ja, ja, deze, deze wil ik eh, zeker wel draaien. The Kinks. En ehm, deze hoor je nooit van ze. Sowieso hoor je bijna nooit meer Kinks. Dus dat is jammer. Rare have the Good Times Gone. Nou, hoort zeker bij de top of the Britpop. stop to worry about a thing. Open up and shout it out, and never tried the sing. outside and I had everything to gain. Let it be like yesterday. your feet back on. en alleen maar afstemmen op dit station. Oeh, dat is lekker. De beste muziek. This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west, and all round. And then to the underground. You say that everything sounds the same then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same, then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the artful dodger. The broad shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub zero conditions. But remember, I'm just spitting. Remember, I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. Round here we say birds, not bitches, as London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy in the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers, victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres and shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Dit is ook wel echt typisch Brits hoor, de streets. Let's push things forward. No excuses, en daarvoor de Kings. Let's push things forward. Where have all the good times gone? Ja, en dan even tussendoor. Want vannacht, vannacht tussen 12 en 2 is het er ook weer gewoon een nieuwe Vrieknacht op de lokale omroep horen? En ja, we zijn er nog steeds mee bezig, eh, de komende maanden nog wel. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Vijftien jaar geleden publiceerde Rolling Stone Magazine namelijk de lijst, de lijst, met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Komende maanden zenden we steeds een klein stukje van de lijst uit met ja, allerlei verrassende weetjes. Vanavond tussen, of vannacht, vannacht tussen 12 en 2 ehm, komen de nummers 418 tot en met 390 voorbij. en daar zitten eh, werkelijk weer waar van, eh, van alles weer tussen. Ehm, echt van Don Henley tot Donna Summer, Nirvana, Metallica komt uh, vannacht voorbij. Eh, echt, en natuurlijk ook heel veel onbekende dingen. Hè. Er zitten, het is met die 500, je hebt hits waarvan je denkt, hé, hey, staan die er niet in? Maar dat zijn toch klassiekers? Maar daarvoor krijg je wel heel veel onbekende dingen allemaal terug. Dus dat is wel eh, heel erg leuk. Vorige week nog eh, een uitzending gedaan, een aflevering bij Erik op de zolderkamer. Die deed even mee. En we hebben ook afgesproken dat... ja, ik heb een joker van hem meegekregen. Maar dat hoor je, hoor je dan wel vannacht. En we hebben ook afgesproken dat, uh, ja, dat rond de top 100 dat ik dan weer een keer uh, naar hem toe uh, op de zolder kwam. Ehm, maar vannacht is dus tussen 12 en 2. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. De nummers 418 tot en met 390. Vannacht tussen 12 en 2 op de lokale hoephoorlen. Dus zometeen tussen 10 en 12 of 2 uurtjes non-stop. En dan gewoon even nog 2 uur eh, de frieknacht meepakken. Maar ondertussen zijn we nog eh, ja, de laatste 10 minuten bezig met eh, de top of the Britpop. Want uh, ja, duurt niet lang meer. Of de Britten zijn uit de EU. Ehm, dus ja, de beste Britse bands, de beste Britse artiesten en de beste Britse muziek ooit gemaakt. We hebben al best wat dingen gehad. Ik zie ook echt typische Britpop dinnen binnenkomen. Hè? Suede, The Verve, ook Pulp bijvoorbeeld met Common People. Maar eh, ja, we hadden ook nog deze te goed. De nieuwe single van de Gorillas. Sinds gisteravond is hij uit. En ik vind hem fijn hoor. Hij is eh, samen met Slow Tie Slaves. En hij heet Momentary Bliss. Ook zeker thuis, Gorillas. Momentary bliss. We could do so much better than this. reach out. Your potential, you lack credentials, and you are special. So fucking special. This might me bludge. There's a hole in your pocket, so you cannot find a change. Governor, your mind, you say your pattern. You pull your strings and you jump, hold your mouth and you say, What was scripted the day before? Hallo? Hallo? Hallo? Antwoordapparaat! <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter naar de piep. Hallo, met wie spreek ik? Met wie? Uh, ja, gaat goed. Ja, wat, wat zeg je? Antwoordapparaat! <laughs> Alle ballen verzamelen! many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will. a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. why. a dream a dream, she never dies. was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt?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 Ja, tot zover het op 31 januari 2020. Het is officieel weekend! Woehoe! Dit is het regionieuws. Iedereen die naar de markt in Goorlen gaat, zal het de komende tijd opvallen dat de notenzusjes niet meer te vinden zijn. Anja en José stoppen namelijk met hun kraampje. Ze hebben na 43 jaar afscheid genomen van de weekmarkt in Goorlen. Veel vaste klanten hebben de zusjes ook cadeaus gegeven. De weekmarkt in Goorlen is elke donderdag. En voormalig een II-doelman Chris Veit